Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de verhuurderheffing. Dat is de belasting die woningcorporaties sinds een jaar of acht moeten betalen. Deze woningcorporatiedirecteur in Den Haag hoopt dat die heffing verdwijnt, want het kost hem handenvol geld. Simpel gezegd is het de jaarlijkse belasting die geheven wordt over de sociale huurwoning die wij verhuren. Dat is in ons geval 20 miljoen euro per jaar. In de Tweede Kamer zijn de algemene beschouwingen nog in volle gang en waarschijnlijk wordt het een latertje voor de Kamerleden. Niet eens de helft van de partijen is aan het woord geweest. Een bijzondere spreker op de VN-top in New York vandaag, Nicky de Jager Nikki Tutorials, sprak daarover gendergelijkheid en discriminatie van de LHBTI-gemeenschap. We need allies. We can shout as hard as we can. We can fight the good fight as hard as we can fight it. But at the end of the day, we need normal people to stick up for us, to change it all for us. Nicky de Jager is sinds vorig jaar ambassadeur van de Nederlandse tak van de Verenigde Naties. En wie met een grote SUV rijdt, betaalt in de Duitse stad Tübingen binnenkort flink hogere parkeertarieven. Zware auto's gaan daar 180 euro per jaar betalen, zes keer meer dan het huidige tarief. De burgemeester heeft geprobeerd het bedrag zelfs te vertwaalfvoudigen... maar heeft die keutel ingetrokken omdat er veel kritiek was. En als je komend weekend ook na 12 ergens een biertje of wijntje wil drinken... moet je in het centrum van Amsterdam zijn. Kroegen en cafés mogen de anderhalve meter afstand vanaf zaterdag loslaten... maar ze moeten wel om middernacht dicht... De horecaondernemers in de buurt van Leidseplein snappen niet waarom. Wij laten alleen maar mensen binnen die de corona-app hebben, die gecheckt zijn of een test of gevaccineerd. En anders niet. En dan snappen we de logica niet dat die mensen dan om 12 uur naar huis toe moeten. En dus zijn hij en zijn collega's niet van plan om zich aan die regels te houden. Aanstaande zaterdag blijven we na 12 uur gewoon open. Dus... Maar dat is een excess, hè? Daar wordt op gehandhaafd. Ja, nou, ja, die handhaving moeten we dan maar afwachten. Ik bedoel, eh, wij gaan de mensen er niet uitsturen, dus dan moet de handhaving of de politie de mensen er maar uitsturen. Je krijgt het weer nog veel opklaringen en droog vanavond. Morgen is er best wat zon. In het noorden wel steeds meer wolken en daar kan het ook gaan regenen.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 I see the headlights turn to shadows driving past. I hope one night it's not you going. Cause you woke up and realized what you peace of mind, you don't worry. I'm wide awake, and know it's gonna hurt me. Least you could do is show a little mercy now. So if you're gonna leave me, leave me in the middle of the night. Say the sinking. Would I be the only one hanging on when it goes down? You sleep with peace of mind, you don't worry. I'm wide awake and know it's gonna hurt me. The least you could do, show a little mercy now. So if you're gonna leave, wederzijds is. Kun je alles van elkaar verdragen? En zullen de fouten die je maakte langzamerhand weer vervagen? Als liefde wederzijds is, maak je dezelfde narigheid mee. Zal het woeste stormen doorstaan in deze grote levenszee? Als liefde wederzijds is, kom je ook wel eens in diepe dalen. Maar dan is die ander er steeds weer om jou liefdevol naar boven te halen. Als liefde wederzijds is en je alle lasten samen deelt, dan mag je spreken van gelukkig zijn, omdat ware liefde nooit verveelt. U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. goodbye De beste love songs hoor je hier met The Sea of Love. Wat zou het zijn als ik de tijd terug kon draaien? Ik zou staan in vuur en vlam, in lichterlaaien. Wat zou het zijn als ik geluisterd had. Ik zou hebben op onze toekomst meer vat. Waren mijn ogen maar open gegaan en jouw geluk niet in de weg gestaan. Ik had moeten zien dat jij niet gelukkig was, maar helaas, ik liep niet in dezelfde pas. Ik was blind van verliefdheid op jou. Een puinhoop is wat ik nu aanschouw. Ik wou dat wij samen gelukkig konden zijn. Dat we samen konden leven zonder pijn. Dat wij konden genieten van alles om ons heen. Dat we samen konden zijn. Eén plus één is één. Nu moeten wij weer tot onszelf komen. En ieder voor zich zijn eigen dromen dromen ons leven en gedachten weer brengen in evenwicht. Zodat wij weer hebben een reëel vooruitzicht. Met een lach en een traan. Maar ik weet het, ik moet je laten gaan. Zandvoort. Met nu The Sea of Love. to every word I say I love you more than yesterday You made me see the sun again Before my eyes were only crying You shook my troubles off my way No barricades, no shades of gray love you more than yesterday I love you twice as much tomorrow I swear to every word I say My love will never go astray been times of misery, babe. There have been times of pain and sorrow. Life was no easy game to play until the day you crossed my way. never go astray Ted Hey met The Sea of Love. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning Sometimes pride But through the insecurity Some tenderness survives I'm just another writer Still trapped within my truth A hesitant prize fighter Still trapped. you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you and I know how hard you try. I've watched while love commands you and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister. But then the passion flares. Dit is van 10 tot 12 The Sea of Love. catch up nostalgia entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los 16, cuando queremos tener algunos años de más. ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel treinta tres años, nada más, son media vida 33 años que se va con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría? hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad cuando se juega a ganar y hoy si quiero apostar me toca tanto perder y es que el amor tiene edad que no lo crea usted, 33 años, nada más, son media vida, 33 años que se van con tanta prisa, 33 años de querer a quien lo pida.